Rijkswaterstaat laat de verlichting bij snelwegen overal aan vannacht. Zo kunnen mensen beter zien of er takken of andere zaken op de weg liggen. Ook in de ochtend wordt er nog onstuimig weer verwacht... en daarom waarschuwt Rijkswaterstaat voor een drukkere ochtendspits... dan normaal op een maandag. Ook op het spoor zijn mogelijk nog problemen, zegt de NS. Een groot deel van de maandag geldt dan nog code geel. Hoe groot de schade is van storm Kiar is nog niet bekend. Er is nog geen overzicht. In de Thaise stad waar een militair eergisteren een bloedbad aanrichtte... zijn meer dan duizend mensen de straat op gegaan om een waken te houden. Slechte bloemen neer en staken kaarsen aan. De man schoot eergisteren na een financieel conflict met zijn commandant... 29 mensen dood, wanneer hij door veiligheidstroepen werd gedood. Nederland heeft in vergelijking met omringende landen relatief weinig kennismigranten. Het gaat om ruim 4 van de beroepsbevolking, zo'n 400.000 mensen. Blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Wat wil weten of Nederland erin slaagt om hoogopgeleide migranten aan te trekken en te behouden. Van de 13 onderzochte landen kende alleen Finland een lager percentage internationale kenniswerkers. Koploper is Luxemburg, waar meer dan een kwart van de beroepsbevolking uit kennismigranten bestaat. Op vliegbasis Eindhoven zijn vier Nederlanders en twee Chinese familieleden geland... die uit de omgeving van de Chinese stad Wuhan zijn geëvacueerd vanwege het coronavirus. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn ze voor vertrek en na de landing in Eindhoven medisch gecontroleerd. Ze gaan nu thuis twee weken preventief in quarantaine. Het weer, de zwaarste buien zijn weggetrokken. En eh, daarachter zit iets rustiger weer. Al blijven windstoten tot 100 km per uur mogelijk. Ook later overdag blijft het onstuimig met windkracht 7 tot 8 langs de kust en op het IJsselmeer.